Het Openbaar Ministerie wil verder geen details geven. Eind augustus werd de vrouw opgepakt na een melding van bureau jeugdzorg. Na de arrestatie vond de politie in haar tuin de lijkjes van drie pasgeboren baby's. Israëlische troepen hebben op de westelijke Jordaanoever een militair leider van Hamas gedood. Israël zegt dat militairen de commandant van de Al-Qassam-brigades wilden arresteren in zijn huis in Tulkarm. Toen de man dreigend op hen afkwam, openden ze het vuur. Eind vorige maand pleegde de gewapende tak van Hamas twee aanslagen op de westoever, waarbij vier Israëliërs werden gedood. Sindsdien heeft het Israëlische leger verscheidene invallen gedaan op de westoever. Hamas heeft de macht in de Gazastrook. De organisatie is tegen de vredesonderhandelingen die deze maand zijn hervat. In Sri Lanka zijn bij een ontploffing van een vrachtwagen met explosieven 60 doden gevallen. De regering zegt dat de ontploffing het gevolg was van een ongeluk. Op het moment van de ontploffing stond de vrachtwagen geparkeerd bij een politiepost. De meeste doden zijn politieagenten. De springstof werd gebruikt door een Chinees bedrijf bij de aanleg van wegen in het oosten van Sri Lanka. Onder de doden zouden twee Chinezen zijn. Het Nederlandse biotechnologiebedrijf Crucel wordt waarschijnlijk overgenomen door het Amerikaanse farmaciebedrijf Johnson Johnson. Dat wil daarvoor 1,75 miljard euro betalen, ofwel bijna 25 euro per aandeel. Johnson Johnson heeft al bijna 18% van de aandelen in bezit. De commissarissen en de bestuurders staan achter de overname, hoewel ze nog niet definitief toestemming hebben gegeven. Crucel maakt onder meer vaccins tegen kinderziektes, griep en hepatitis A en B. Het weer nog, vooral in de kustprovincies enkele buien. In de loop van de dag breiden de buien zich uit over het hele land.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 wanted